501. Daverende donderdag. Op 5 september komt het nieuwe album van Buddy Whittington op de markt. Van het album komt de donderdisc Back When The Bino Was Boss. the birds, they saw the blues as a gift. It was back when the Vito was boss. We were just trying to get our point across. Paying the price no matter what the cost. Back when the Vino was boss. slim. While Buddy and the Wolf was grooving in style at the far left end of your AM dial. Well, it was back when the Beano was boss. 46 years on, still knocking miles down. But back when the Beano was boss, if you didn't live it, it's truly your loss. The soul intact, but the innocence lost. Back when the Beano was boss.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 I can't stand the rain against my window. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. Cause he ain't here with me. bay Tell me, do you remember how sweet it used to be? van West-Friesland.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 Toe ga maar, ik hou je niet tegen. Jouw liefde is nu nog een spel. Maar straks in de regen, dan voel je het wel. mist me en denkt aan ons twee. Heel langzaam verteert hij haar roes. Die vlam die ons beiden verblindt als het Spaanse bloed. Stil mijn hart, maar ik heb je lief. Voor het eerst heb ik waarlijk lief. Zo lief, zo vreemd. Spaanse blues. Na na na na na na na na na na na na als de Spaanse blues. Ay ay ay ay ay ai ai na na na na na na na na na na na na na als de Spaanse blues. Ga maar, ik hou je niet tegen. Jouw liefde is nu nog een spel. Maar straks in de november dan weet je het wel. Je mist me en denkt aan ons tweeën. Heel langzaam verteert hij jouw roes. Die vlam die ons beiden verblindt als een Spaanse blues. Wil mijn hart, maar ik heb je lief. Voor het eerst heb ik waarlijk lief. Zo lief, zo vreselijk lief als een Spaanse blues. Na na na na na na na na na na na na of blues. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.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 Friesland. Dit is Radio 501. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day? when I kissed you and called you sweetheart. I do the chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? <laughs> Tell me, dear, are you lonesome? <laughs> oh, Lord, Lord. I wonder. <laughs> you know, someone said, the world's a stage and each must play a part. I... oh, God. Oh, man, I and I had no cause to die. <laughs> baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, <laughs> are you lonesome?